11 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Premier Renzi van Italië eist excuses van Feyenoord... voor het gedrag van zijn supporters afgelopen dag in Rome. Ook burgemeester Marino van Rome vindt de schade... die de Feyenoord-fans in zijn stad hebben aangericht onaanvaardbaar. Supporters van Feyenoord die betrokken waren bij de rellen... kregen vandaag hoge celstraffen en geldboetes. De politie in Limburg maakt jacht op een ontsnapte TBS'er. Hij wist ontsnappen tijdens een begeleid verlof. Volgens Burgernet gaat het om een 52-jarige man van Antilliaanse afkomst. Bij Gijsteren, ten oosten van Venray, is een grote zoekactie aan de gang. Amerika gaat Syrische oppositietroepen trainen vanuit Turkije. De Turken hebben een akkoord gesloten over de training en de bewapening. Het Amerikaanse leger wil de gematigde Syrische oppositie militair opleiden... zodat ze kunnen strijden tegen IS. De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft samen met de Britten het Nederlandse simkaartbedrijf Gemalto gehackt. Dat schrijft de website The Intercept op basis van documenten van nsa klokkenluider Edward Snowden. Door de hack kregen de geheime diensten beveiligingssleutels van simkaarten in handen. Daardoor kan vrij eenvoudig telefoonverkeer worden onderschept. D66 wil opheldering van het kabinet. Ook in het Europarlement heeft de partij om opheldering gevraagd. In het zuiden van Australië heeft een visser een opvallende vangst gedaan. In een meer in de staat South Australia haalde hij een brazen met twee bekken uit het water. De visser bewaart de zoetwatervis goed. Voor zover bekend is nooit eerder een vergelijkbare zoetwatervis met dubbele bek gevangen. Ajax heeft in de Europa League van het Poolse Legia Warschau gewonnen met 1-0 door een goal van Milik. Eerder vanavond speelde Feyenoord in Rome tegen AS Roma met 1-1 gelijk. PSV verloor van Zenit Sint-Petersburg. In het eigen Philipsstadion werd het 1-0 voor de Russen. Dan het weer. De bevolking neemt toe. Er is kans op regen. Het is tussen de 1 en 4 graden. Morgen bewolkt met vooral in de middag regen. Het wordt dan 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. said Art Garfunkel was dat met eh, I Remember You. Oftewel, ik herinner me jou nog heel goed. Van een hele tijd terug, dat wel. Maar goed, eh, vergeten ben ik je niet. En eh, dat blijkt maar weer, luisteraars. Dit is tussen app en vloed. Dit is CFM. Doe het goed. 106.9 FM. Een verzoekje, heus dat kan altijd. Dus pak de telefoon. straks gewoon. En op Facebook kan het ook. Dat is u, dat is u vast bekend. Donderdag bij CFM wordt u verwend. En een verzoekje 0393. En op Facebook kunt u mij vinden onder de naam Charles Duif. En Charles, dat schrijft u net als de prins van Engeland, Charles Charles. heart that's tough, she stood him up.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 ZFM natuurlijk staat garant voor ja, gezelligheid en, en op dit tijdstip van de dag is dat naast gezelligheid natuurlijk ook prachtig mooie muziek. En daar kunt u een bijdrage aan leveren. U kunt verzoekjes indienen via Facebook of telefonisch. En uh, nou, dat nummer, dat weet ik altijd niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, ik heb het net al eh, voorgezongen. <laughs> en uh, ik ga het zo direct nog eventjes weer voor u opzoeken. En dan eh, noem ik het even en dan kunt u me eventueel bellen. Maar u kunt ook via Facebook, via een chatbericht of een, eh, gewoon een berichtje op de tijdlijn... kunt u mij om een verzoekje vragen. En als ik het nummer hier voorradig heb, dan zal ik hem zeker voor u draaien. Mama Cash kent u natuurlijk van de papa's en de mama's. En Barry Manilow, die hebben ook het eerste uur een paar keer gedraaid. Omdat hij prachtige duetten heeft gezongen met diverse mensen die al zijn overleden. Eh, hij heeft ook een duet gemaakt met Mama Cash. Nou weet ik niet of Mama Cash nog leeft. Of dat hij ook al dood is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, Barry Manilow heeft samen met haar het mooie nummer gezongen. Dream a Little Dream. We gaan ervan genieten.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 Of in ieder geval hele oude hits zijn het allemaal. Dit was een duet met Mama Cash, Dream a Little Dream. Roberto Fleck heeft ook een heel mooi nummer eh, opgenomen. Dat heet Jessie, dat ga ik zo draaien. Maar eerst draai ik er één voor Yvonne Nijssen. Want ik weet dat zij eh, zit te luisteren. En mij straks ontvangt met een lekker kopje thee en een beschuitje erbij. Dat is een beetje traditie zo na afloop van tussen app en vloed bij Zieven en Zandvoort. Dus als ik straks eh, richting huis ga... dan eh, weet ik wat me daar eh, te wachten staat. Dit is voor jou, Ivan. say en vloed. Twee uur lang de heerlijkste muziek bij ZFM Zandvoort. Elke donderdagavond tussen de klok van 10 uur en middernacht. Geniet er allemaal van mensen. It's lonely. uitvoering of niet. Joan Baez was dat. Uh, John Baez, moet ik eh, zeggen, was dat eh, met Jesse... wat natuurlijk bekend is van Janis Ian... maar ook van Roberta Flack die dat opgenomen heeft. Liefhebbers van Beatle-muziek die komen nu aan hun trekken. Ik ga twee Beatle-nummers draaien. Maar dan niet uitgevoerd door de Beatles... maar door Roberta Flack. Die zingt In My Life. Vervolgens Brian Olander en die zingt voor No One. Twee Beatles-stukken op een bijzondere manier gebracht. Speciaal voor u bij ZFM tussen app en vloed. Ah, ah, ah, U luistert nog altijd naar tussen app vloedluisteraars. Ik, eh, ik heb beloofd twee Beatle-nummers. De volgende is van uh, Brian Olander. En hij is een, eh, een groener. Nou, wat is een groener? Nou, een groener is bijvoorbeeld Frank Sinatra, Michael Bublé, Tony Bennett. Allemaal mensen die op een speciale manier zingen. En Brian Orlander is er ook eentje van. En is eh, vrij onbekend, maar voor mij niet. Want ik heb al eh, diverse nummers van het gedraaid in het programma. En eh, dat ga ik vanavond weer doen. En het is een Beatles-stuk, dat heb ik u beloofd. En het heet For No One, Brian Olander. Your day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on when she Voor mensen die hem nog niet kennen... die hebben hem vanavond leren kennen met een prachtig Beatlestuk For No One. Ik ben nog lang niet uitgespeeld wat betreft mooie nummers, luisteraars. Want eh, tot 12 uur ben ik bij u. En dit is Shelby Lynn met een hele bijzondere uitvoering van eh, het nummer. Eh, eens even spieken, want daar had ik ook weer voor u klaargezet. Said I needed you. You said you would always stay. You don't have to say you love me. It wasn't me who changed, but you. And now you've gone away. Rusty Springfield, die zong het ook. Don't you see that now you've gone And I'm left here all that I have to follow you and beg you to come home. No, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me. Believe me, I can't help but love you And believe me, I will never tie you down Left alone with just a memory Life seems dead and so there's nothing left but loneliness. There's nothing left to feel. No, you don't have to say you love me. Just be close at hand. You don't have to stay forever. I will understand. Believe can't help but love you. And believe me, I will never tire. don't have to say you love me. Oh, just be close at hand. No, you don't have to stay forever. I will understand. drievoud gebracht. Slash gitaartje en eh, drums met brusjes bespeeld. Eh, zo bracht zij het prachtige nummer You Don't Have To Say You Love Me. Eh, wat, u, u, kent dat allemaal van Dusty Springfield natuurlijk, want die heeft dat beroemd gemaakt. En dit was Shelby Lynn, voor de mensen die niet weten welke zangeres zojuist voorbij kwam. Stones, die kunnen zwaar op je maag liggen stenen.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 La la la la la la la, la on the stone. for planting. You and me, a harvest granting thee every prayer ever prayed. For just two wild flowers that grow. La la la la la la la on stone. Diamond, Nederlands Diamant zeggen wij altijd. Eh, met eh, Stones. Ik kijk op mijn klokje, ook heb nog ruim een kwartier te gaan. Dit is een eh, vredig gevoel wat ik krijg. Beetje uptempo nummer. Dan blijft er lekker wakker. Toch een mooi nummer. Was best bij Tussen App en Vloed bij ZFM's antwoord. I like the way your sparkling earrings lay against your skin. heb en vloed. kan er niet genoeg van krijgen, luisteraars. 24, Crosby, Stills, Nash and Young. 24 years ago, I come into this life. The son of a woman and a man who lived in strife. He was tired. he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets me so Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? comes the sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing simply Ja, als u van eh, eerlijke muziek houdt, dan komt er nu een mooi nummer voor u. Faithful, eerlijk. Marvin Welsh en Far.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 I sigh, all too soon she'll be gone beyond the horizon. een oudje van Cliff Richard. It's all in the game. Ja, luisteraars, eh, we gaan naar middernacht... en dan vervolgens langzaam naar de vrijdagmorgen toe. Ik ga ook met u naar de morgen en dat doe ik met Back... en daar ga ik mee afsluiten het programma. Ik dank u weer hartelijk voor het luisteren naar... Eh, Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Mijn naam is Charles We Ik morgen weer vanaf 5 uur tot 7 uur... samen met Dolly Tempierik met het programma Zandvoort draait door. Tot morgen, wat mij betreft. Geniet van... Uh, de late uurtjes nog even. En eh, ik wens u alvast een heel fijn weekend. Dit is Back, het nummer Morning. Take down, have jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe.